Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. NAVO-baas Rutte heeft een ontmoeting gehad met Donald Trump. Hij vloog met het Nederlandse regeringstoestel naar Florida toe... voor een ontmoeting met de nieuw gekozen president van de VS. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. Rutte had al even sms-contact met Trump nadat hij de verkiezing had gewonnen. Trump is trouwens erg kritisch over de NAVO. Toen hij nog president was, zei hij dat veel NAVO-lidstaten te weinig uitgeven aan defensie. En verder is hij sceptisch over de grootschalige militaire hulp aan Oekraïne. Het Openbaar Ministerie wil dat de jongen die Thierry Baudet van Forum voor Democratie met een bierfles op zijn hoofd sloeg, 18 dagen de jeugdgevangenis ingaat. En als hij nog eens de fout ingaat, dan moet hij nog langer de cel in. Baudet werd een jaar geleden tijdens een campagnebijeenkomst in een café in Groningen op zijn hoofd geslagen. En volgens de OM deed de jongen van 15 dat met voorbedachte raden. En daar kwamen ze onder meer achter door in zijn telefoon te kijken. Pro-Palestijnse organisaties in Nederland en ook in het Midden-Oosten willen dat de wapenexport naar Israël per direct stopt. Daarover is nu een kort geding gaande in Den Haag. En verslaggever Ellen Kamphorst is daarbij. Het gaat er dus over wat Nederland juridisch kan en moet doen om de burgers van Gaza te beschermen. Beide partijen, dus de staat en de eisen, zijn het er wel over eens dat de situatie daar verschrikkelijk is voor de burgers daar. En het gaat er dus om of Nederland genoeg doet om te voorkomen dat er dus meer burgerslachtoffers vallen. En daar zijn ze het over oneens. De rechter doet over drie weken uitspraak. Ja, de tijd dat je weer wordt doodgegooid met All I Want For Christmas komt steeds dichterbij. En ook in Londen wordt er weer rijkhalsend uitgekeken naar de grote kerstboom die ze daar altijd neerzetten op Trafalgar Square. En die boom komt altijd uit Noorwegen. En daar werd er een momentje gemaakt van het omzagen. 3, 2, 1... Ja, het is al een traditie sinds 1947. Die begon om de Britten destijds te bedanken voor hun hulp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En de boom is dit keer zorgvuldig gekozen, want de afgelopen jaren waren er klachten over dat de kerstboom in Londen te lelijk zou zijn. Het weer dan nog. Vanmiddag ook nog buien met kans op hagel en natte sneeuw.